Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Natuurherstelwet heeft het toch gehaald. Net heeft een meerderheid van Europese milieuministers ingestemd met die wet... die is bedoeld om natuurgebieden in Europa te herstellen. Er was veel om te doen. Onder meer Nederland was tegen, zegt EU-correspondent Kizia Hekster. De bedoeling is dat dan op korte termijn plannen gemaakt moeten gaan worden... om de natuur te verbeteren. En Nederland die ziet dat niet zitten omdat ze zeggen... wij zijn zo'n klein land en we hebben al zoveel regels waar ze aan moeten voldoen... dat dat ons in de weg zit. Ook veel boeren zagen de wet niet zitten. De laatste tijd zijn er in Brussel meerdere grote boerenprotesten geweest... tegen de natuurherstelwet. Maar het plan komt er dus toch. Geen schimmig gedoe meer met rugzakken vol cannabis aan de achterdeur... voor coffeeshops in nog eens acht gemeenten. Die gemeenten gaan meedoen aan de wietproef... waarbij cannabis van legale kwekers komt. Het is alleen nog maar de vraag of er genoeg telers zijn... om alle coffeeshops op legale manier te voorzien van de drugs. Er zijn nu drie wietkwekers dat moeten er tien worden. 1200 mensen in het zuiden van Californië moeten hun huis uit vanwege een grote natuurbrand. Een flink gebied staat daar in de hens. Het vuur verspreidt zich snel door de harde wind, zegt de brandweer to a mile. So that spot, like kind of at a campfire, you have a campfire, and imagine a gust of 50 mile an hour winds picks up those little ambers mm-hmm. and it will throw it a mile away. Ja, de brand lijkt dus op een kampvuur waar de wind op staat. De vonken die daar vandaan komen landen soms meer dan een kilometer verderop. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En het is D-Day bij Vitesse. De club uit Arnhem staat flink rood en moet vandaag met een oplossing komen voor de financiële problemen. Anders schopt voetbalbond KNVB ze uit het profvoetbal. De huis-dj van Vitesse moet er niet aan denken, zegt hij bij WNL. Het is gewoon eh, mijn eerste huis. Eh, soms eh, moet ik zeggen mijn tweede huis, maar het is eigenlijk wel mijn eerste huis. Wat vindt uw vrouw daarvan? nou ja, daar kan ik weinig <laughs> over zeggen. Nee, maar het voelt, voelt echt als mijn eigen. Afgelopen weekend kwamen verhalen naar buiten dat meerdere partijen zich hebben gemeld om de club te redden. Of dat inderdaad zo is en of de KNVB akkoord gaat, dat weten we nog niet. Het weer nog aan de kust droog en flink wat zon. In het binnenland zijn er wolken en is er ook kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds file op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en Knoop het Amstel een kwartier extra... komt door die eerdere afsluiting van de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. always up before the dawn.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 Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And all the rich and famous, your first hit on you are the shame. Of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna ZFM. every time I think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass, but I know a love last and last.